Uur. van Kesteren met het NOS-journaal. Het is Duitse journalisten gelukt om contactinformatie van Amerikaanse topfunctionarissen te achterhalen op het internet. Dat meldt Der Spiegel. Het gaat om telefoonnummers, e-mailadressen en wachtwoorden van onder meer defensieminister Hexeth en veiligheidsadviseur Waltz. Beide zijn al in opspraak door de Signal-affaire, waarin ze via een groepsapp onbedoeld militaire informatie deelden met een journalist. Volgens de Duitse onderzoekers konden buitenlandse inlichtingendiensten mogelijk ook meekijken in de chatgroep. De ziekenhuizen en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuw CAO. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De staking die voor april gepland stond is daarmee voorlopig van de baan. De FNV zegt dat er afspraken zijn gemaakt over hogere salarissen en meer toeslagen. De 225.000 eh, ziekenhuismedewerkers krijgen na het akkoord 8% salarisverhoging in twee jaar tijd. En om de werkdruk te verlagen komt er een regeling... zodat mensen meer balans hebben tussen werk en privé. Twee mannen zijn in de Rotterdamse wijk IJsselmonde neergeschoten. Ze stonden op een balkon toen ze vanaf het eh, straat onder vuur werden genomen. Ze raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft kogelhulzen gevonden op straat. De Rotterdamse politie heeft twee verdachten aangehouden. Over een motief en wie ze zijn is niet bekend. Frankrijk maakt nog eens 2 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Dat zei president Macron op een persconferentie met president Zelensky in Parijs. Het geld gaat naar munitie voor antitankwapens, luchtafweer, drones en gevechtsvliegtuigen. Zelensky kwam gistermiddag aan in Parijs vanwege de top die vandaag wordt gehouden... met zo'n 30 regeringsleiders.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 Time is up, you've had your shot Together once again, disasters in the end It's like a default You thought you'd made the grade All you made will start to fade We threw it in the fire It's better that it not be made Coming off now, knew that it would fall apart. it's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out.